Drie uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Het Nederlands Auschwitz-comité is blij dat de NS-slachtoffers van de holocaust... een schadevergoeding gaat betalen. De voorzitter van het comité noemt het prachtig nieuws... en zegt dat uit dit gebaar erkenning spreekt. Hij hoopt dat de nog levende slachtoffers en nabestaanden snel worden opgespoord. Een commissie gaat uitzoeken wie in aanmerking komt voor zo'n schadevergoeding... en hoe hoog die moet zijn. De spoorwegen zouden miljoenen hebben verdiend met het transporteren van Joden naar kamp Westerbork. In een loods in het Limburgse Sustre zijn afgelopen avond zes vastgebonden mensen gevonden. Een uur daarvoor was een man met een auto door het hek van de loods gereden. Daarna ging hij naar een huis in de buurt om te zeggen dat men hem iets wilde aandoen. De politie vond vervolgens de zes vastgebonden personen. De bewoner van het huis zegt tegen de regionale omroep L1 dat de man van Poolse afkomst is en gewond was. De politie heeft nog geen idee waarom de zes vastgebonden waren. Het kabinet gaat onderzoeken wat het kost als de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting wordt losgelaten. Een verzoek van het CDA daartoe kreeg steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu is geregeld dat over een paar jaar de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. De vakbonden willen dat niet. Vorige week liepen de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord stuk op deze kwestie. Rond de Champions League-wedstrijd van Ajax in Athene... zijn acht Ajax-supporters gewond geraakt. Griekse fans van AEK gooiden vuurwerk en projectielen... naar het uitvak met Ajax-supporters. Een vuurwerkbom veroorzaakte een grote steekvlam. De wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor Ajax... door doelpunten van Taric. Ajax is daarmee voor het eerst in 13 jaar door naar de achtste finales. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt met vanuit het zuidwesten wat regen.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 Mag ik je stem nog vacations how you knew so well Go looking for the summer Hey. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. For today. we had, all my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seas of passion now. Deeply, about the way you walk. A contact sport, let the neighbors talk man. I'll explain. You're my lowest lane, oh my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seas of about your Spanish eyes. Sierra smile, legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man. set sail for seas of passion. 106.9. 106.9 ZFN place. The sun is shining through. Beautiful look on your face. That's all I need from you. I don't wanna go nowhere now. All I wanna do is stay with you. And I'm gonna hold on tight and never let you go. Summertime and you are my all oh, yours. You're. leave it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know, know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you if I just held on. But it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past.